12 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Oekraïense onderzoekers zeggen dat ze donderdag al bewijs hadden... dat het Oekraïense vliegtuig een dag daarvoor in Iran was neergehaald... en niet door technische problemen was neergestort. Pas gisteren gaf Teheran dat neerhalen toe. Een Oekraïense regeringsadviseur zei tegen de BBC dat hij vermoedt... dat mede door zijn bewijsmateriaal Iran dat wel moest toegeven. De onderzoekers waren donderdag al op de plek des onheils, zegt hij uit beeldmateriaal valt op te maken dat de cockpit bij een explosie van onderen werd geraakt. Dat het een raket moet zijn geweest blijkt volgens hem uit de vele gaten die in de wrakstukken zijn gevonden. Op de A1 bij Hengelo is een ongeluk gebeurd waarbij één dode en vijf gewonden zijn gevallen. De oorzaak is niet bekend. Het ongeluk gebeurde in de richting van de Duitse grens bij knooppunt Buren. Daar botsten twee auto's op elkaar waarvan er één ondersteboven kwam te liggen. Koning Willem-Alexander reist vandaag naar Oman... om daar zijn medeleven te betuigen na het overlijden van Sultan Kaboes. Minister Blok van Buitenlandse Zaken reist met de koning mee. Kaboes wordt opgevolgd door zijn neef Haitham bin Tariq al-Said. Die ontvangt vandaag en de komende dagen mensen die hun medeleven komen betuigen. De uitvaart van Kaboes is volgens de islamitische traditie gisteren al geweest. Tussen de koningshuizen van Nederland en Oman bestaan goede banden... Acht jaar geleden bracht Beatrix, die toen nog koningin was... met Willem-Alexander en Maxima een bezoek aan Oman. Sinds vanochtend vroeg is het centrum van de Duitse stad Dortmund uitgestorven. 14.000 mensen zijn geëvacueerd... omdat er vier explosieven uit de Tweede Wereldoorlog worden opgegraven... en onschadelijk moeten worden gemaakt. Gemeentemedewerkers controleren of iedereen inderdaad zijn huis uit is. Met drones houdt de politie in de gaten of er inbrekers zijn... die er gebruik van maken dat er niemand thuis is. Het weer veel bewolking, vanuit het noordwesten af en toe regen. De meeste neerslag in het noorden. Vanmiddag wordt het vanuit het westen droog. Het wordt vanmiddag maximaal 8 graden.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 I thought that you never would doubt me. But I'm telling you, you'd be much better off without me. You're just the kind of a boy who would always the kind of a girl who would never be fair. It's so hard to let you go, but it's only because I know that you're not the kind of a boy for a girl like me. kind of a boy for a girl like me. I'm just a song and a dance, you're a symphony. I thought that you never would doubt me. But I'm telling you, you'd be much better off without me. kind of a girl who would never be square. It's so hard to let you go, but it's only because I know that you're not the kind of a boy. You're not the kind of a boy. You're a Kind of a Boy. Sarah Vaughan, Clifford Brown openden het tweede uur ZFM Jazz. Vandaag 12 januari 2020 samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. We gaan over naar twee meesters op de saxofoon. De een op de baritonsax, meneer Jerry Mulligan... en de ander op de altsax, Paul Desmond. Twee je die elkaar gevonden hebben eh, in het stuk Line for Lions. jazz zijn eh, sinds het begin van de vorige eeuw... heel veel eh, vormen van eh, ensembles te beluisteren. En een grote rol is weggelegd voor de big bands. De traditionele big bands die uit een man of 16 tot 20 bestaan. En dat is een hele house geworden. Een hele hoos. En in ons land, nee, in alle landen heb je heel veel amateur big bands. Omdat dat een eh, vorm is van muziceren die eh, kennelijk aanslaat. Nederland telt heel veel big bands. En eh, jaarlijks kunnen wij genieten van heel veel big bands... nationaal en internationaal op het Hoofddorpse Jazzfestival... waar ze jaren geleden geïntroduceerd hebben... een wedstrijd voor big bands... Eh elk, eh, elke beetje plaats in Nederland heeft wel een big band. Haarlem heeft er een, meerdere zelfs. Eh, eh, Leiden, Amsterdam, Rotterdam, nou, noem ze maar op. In Amsterdam hebben wij de Biggles Big Band. Een, op een behoorlijk niveau die geleid wordt door Adrie Braat. Een uh, muzikus die in het dagelijkse leven bas speelt in de Dutch Winkelers Band. En eh, van die big band ga ik een stuk laten horen. Wederom een compositie van Cole Porter. I've Got You Under My Skin. Het bijzondere van de Amsterdamse Biggles Big Band, zoals die heet... is dat er ook vijf eh, strijkers bij zitten... wat een heel apart accent geeft. got you so deep in the heart of me, so deep in my heart, so that you're really a part of me. I have got you under my skin. I've tried so to give in said to myself, this affair could never will go so well. But why should I try to resist when, baby, I know damn well, and I've got you under my skin. sacrifice anything that come what might for the sake of having you near in spite of a warning voice that comes in the night and repeats and repeats in my ear don't you know you fool you ain't gonna win why not use your mentality The thought of you makes me stop just before I begin Because I've got you comes in the night and repeats and repeats in my ear. Don't you know, you fool, you have no chance to win. Why not use your mentality? Come on, step right up to reality. And each time I do, just the thought of you makes me stop just before I begin. Because I've got you. I'm I like you under my skin. De Biggles Big Band I've Got You Under My Skin. Ik ga nog één stukje laten horen van deze veelzijdige band... die eh, met veel succes in binnen- en buitenland speelt. En dat heet eh, The Kids from Red Bank. Thank you. Ja, dat is eh, de Biggles Big Band uit Amsterdam. En deze Big Band muziek die brengt mij tot eh, de persoon... waar we het uitgebreid over gaan hebben. Meneer Ak van Rooyen, die vanmiddag in de krocht optreedt. Die Ak van Rooyen die is eh, een beroemdheid, een grijze eminentie, pas 90 geworden. Speelt nog als een god. En ehm, ja, waarom is hij nou zo bijzonder? Ik, eh, hij heeft een hele grote staat van dienst. Ik heb in de platenkast gezocht tussen de vele, vele cd's en platen. Ik kon weinig solowerk van hem vinden. En dat komt omdat hij ongelooflijk veel eh, in, in, de big bands heeft gespeeld. En eh, weinig aan de weg heeft getimmerd als solist. Er stond afgelopen donderdag een aardig eh, stuk in, de, in het Haarlems Dagblad... Van, door eh, journalist Peter Bruin, en daar citeer ik wat uit... Als tiener stond Van Rooyen tijdens de oorlogjaren al op het podium bij de Snip en Snap Revue. In 46 vertrekt hij met zijn eveneens trompetspelende broer Jerry... die later een naam zou maken als componist en arrangeur met het orkest van Tom van der Stap naar Nederlands-Indië... om daar voor de Hollandse militairen te spelen. Eenmaal terug in Den Haag bezoekt hij het conservatorium... waar hij drie jaar later met lof afstudeert. Klassiek trompet uiteraard in die tijd, want toen had je nog geen jazzafdeling. Overigens werd hij daar later wel docent. Na weer samen met zijn broer Jerry bij de legendarische Ramblers gespeeld te hebben... begon eind jaren 50 Ax internationale carrière Eerst bij de band van Aimé Barelli in Parijs. Dat was een geweldige trompetist. En vervolgens in de jaren 60 bij het radiodansorkest van Sender Freies Berlin. Ik heb daar zeven jaar gewoond. Berlijn was in die tijd het mekken van de big bands. Ze waren enorm populair. Nog steeds eh, heb je heel veel goede big bands in Duitsland... waar Van Rooyen overigens nog steeds in allerlei big bands speelt. Zijn werktrein kwam steeds meer in Duitsland te liggen. Daar speelde hij als solist bij het orkest van Burt Kempfert. En ook op dienstplaten. Hij is op één album in The Mood for Trumpets te horen... van die andere in Nederland nog populair Duitse orkestleider James Last. Het verschil was dat Kempfert zich vooral op de Amerikaanse markt richtte. Easy listening, zoals het heette. En James Last was voor de Europeanen. Het gevolg van die Duitse avonturen was wel dat Van Rooyen in eigen land... nooit zo beroemd werd als muzici... zoals eh, Rogier van Otterlo, Thijs van Leer en Louis van Dijk. In 1991 werd hij uitgenodigd om op het legendarische Montreux Jazz Festival mee te spelen... in een groot orkest van Quincy Jones. Meer ga ik er even niet over vertellen. Hij is eh, geridderd eh, eh, eh, een paar weken geleden in het Bimhuis terecht. Heeft allerlei prijzen gekregen. En die Ak van Rooyen die gaat vanmiddag optreden in de krocht om half drie. En eh, hij wordt begeleid door de pianist Juraj Stanik. Ik ga een klassieke opname laten horen uit 1956 eh, van het orkest The Red and Brown Brothers. Ak van Rooyen, trompet. Jerry van Rooyen, vibrafoon. Hans van Assenderp, trombone. Tinus Bruin, Wiebe Schuurmans, altsax. Toon van Vliet, Kees Bruin, tenorsax. Charlie Nederpelt, piano. Dub Dubois, bas. En Jan Blok, gitaar. En good old Kees Kranenburg op het slagwerk. I'm Coming Virginia. zijn broer Jerry van Roy... die een aantal jaar geleden is overleden. Ik ga nu tenslotte laten horen... Ak van Rooyen zoals we hem graag willen horen. Zeker vandaag op zijn vlugelhoorn. Een opname van de Skymasters onder leiding van Tony Eijk... waar hij een compositie van Burt Camford speelt. Love. van Rooyen, Het nummer Love. Vanmiddag in een intiem concert te horen in de krocht aanvang half drie. Mm-hmm. Dit was eh, de groep van Bob Richter. Met eh, Han van Ree, Rob Engels en natuurlijk gelukkig ook onze Heemsteedse Simon Planting. grandma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings, you're gonna rise up singing. Then you will spread your wings and you'll take to the sky. these mornings, you're gonna rise up singing. Then you spread your wings and you take to the sky. But until that morning, there's nothing can harm you. With Daddy and Mammy standing by. Connor met de big band van Maynard Ferguson. Dan gaan we eh, nu naar Horace Silver en zijn trio Que pasa. van Horace Silver. Hoe simpel een begeleiding door de bas bijvoorbeeld eh, kan zijn. Het hele nummer door dezelfde drie noten. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met het baswerk in eh, Dave Brubeck's Take 5. Dus ook gaat gewoon door terwijl er van alles gebeurt rondom die noten. Heel goed gevonden. Knap gedaan. We gaan nu naar eh, nog één keer Cole Porter, de componist die vandaag centraal stond. Eh, en wij gaan luisteren naar het Duitse orkest Sigi Gerhard. Die eh, speelt de compositie It's All Right With Me. Gerhard met uh, It's Alright With Me. ZFM Jazz, gaat dit programma besluiten met eh, muziek van Robert McConnell op zijn ventieltrombone. Een Canadese muzikant die eh, bekend is geworden door zijn big band. In de jaren 50 is hij begonnen heeft bij allerlei jongens gespeeld. Waaronder eh, de groep van Maynard Ferguson. En ehm, hij is eh, heel veel keer genomineerd. Heeft uiteindelijk drie Grammys gekregen. Eh, en is een grote jongen, zullen we maar zeggen, in Canada geworden en gebleven. We gaan eerst luisteren naar een opname waar uh, de fantastische zanger Mel Tormé horen. Die overigens een ik heb het al vaak genoeg gezet. een ongelooflijk goede drummer was. In de, behalve dat hij eh, een goede zanger was. Een enorm goede skatter. Dat wil zeggen dat hij eh, zing, zingen kon zonder woorden... maar precies allerlei uh, fantastische melodieën tevoorschijn kon toveren. Mel Tormé. eerst horen wij dus het orkest van Robert McConnell... met Mel Tormé in het stuk Them uh, nee, het stuk... Uh, ja, dat zou ik niet eens weten. Just Friends, Just Friends. En daarna gaan we besluiten met Them The Eyes. Just friends, lovers no more. Just friends, but not like before. think what we have been. To never kiss again seems like pretending it isn't the ending. Two friends drifting apart, two friends with one broken heart. We lived, we laughed, we cried. Suddenly love died, the story ends. We're just friends da da di da. But the way you do, we do the dee, lovers no more, just friends, but not the same as before. Just to think what we have been, and to never kiss again seems like pretending it isn't the ending drifting apart. Two friends with one broken heart. We live, laughed, and cried, and suddenly love died. The story ends. The story ends. story ends. Mee met het orkest van Rob McConnell. Uh, eh, ZFM Jazz, ZFM Jazz zit er weer op voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Volgende week, zondag om 10 uur, weer een uitzending van dit alweer meer dan 25 jaar durende programma ZFM Jazz. Tot dan. En we gaan luisteren naar het orkest van Rob McDonald, Them Their Eyes. Them Their Eyes.